Dan het wel met het NOS-journaal. De, de Arabische nieuwszender Al Arabiya zegt door Saadi gebeld te zijn. Deze zoon van Gaddafi zegt dat hij toestemming heeft om met de opstandelingen te onderhandelen... om zo verder bloedvergieten te voorkomen. Ook van de zijde van de opstandelingen wordt gezegd dat Saadi contact heeft gezocht. Maar een andere zoon van Gaddafi, Seif, slaat krijgszuchtige taal uit. Deze zoon zegt dat hij tot aan zijn dood zal blijven vechten. Volgens Seif staan er in Sirte, de geboorteplaats van zijn vader, meer dan 20.000 gewapende jongeren klaar en zal het Groene Plein in de hoofdstad snel worden bevrijd. De Amerikaanse overheid wil voorkomen dat telecombedrijf AT&T de Amerikaanse tak van T-Mobile koopt. Het ministerie van Justitie spant een rechtszaak aan om de miljardendeal tegen te houden. AT&T wil 39 miljard dollar betalen voor T-Mobile USA, onderdeel van Deutsche Telecom. Daarmee zou AT&T de grootste aanbieder worden van mobiele telefonie. Het ministerie van Justitie vindt dat te veel en is bang dat minder concurrentie leidt tot hogere prijzen voor de consument. Enkele machtige consumentenorganisaties zijn om dezelfde reden tegen het overnameplan van AT&T. In Amerika zijn nu vier grote aanbieders van mobiele telefonie die samen 90% van de markt in handen hebben. In Venetië is het internationale filmfestival van start gegaan. Het is de 68ste editie van het oudste filmfestival ter wereld. De openingsfilm is dit jaar The Ides of March van George Clooney, waarin de Amerikaan ook de hoofdrol speelt. De film gaat over intriges tijdens de campagne van een democratische presidentskandidaat. The Ides of March is een van de films die meedingen naar de Gouden Leeuw, de prijs voor de beste film. Het weer vannacht helder met mogelijk mistbanken.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 En dan komt ook de volgende, volgende cd vandaan, Crystal Keys, Songs to Awaken and eh, Heal van Lia Scallon. En eh, ja, ook een hele mooie cd. Dus nieuwe artiesten in dit programma. Peaceful Radio. Ga daar maar eens lekker voor zitten. Veel luisterplezier. you fountains mingle with the river, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single. All things by a law divine in one spirit meet and mingle. Why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if she disdained her brother. And the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea what is all this sweet work worth if thou kiss not me? adoro amore mio cosa più preziosa per me. Mio cuore è pieno con amore per te. Tienemi, cara mia, tienemi. Volaremi non mai, tienemi. nella tua carezza sempre desiderò Thank you. Heerlijk, dat slome ritme van uh, Anugama met de Shamanic Journey van de verzamelcd Pure Inspiration van Oriana Music. Goed, ehm, hele lekkere het van die Anugama. We gaan afsluiten met een uh, ander uh, van Oriana, Relax Into Now. Uh, moet ik even kijken wie, eh, wie aan de beurt is. Oh het is muziek van Ricky Moore, Henry Marshall and Friends tot tot het eind van het eerste uur van eh, Peaceful Radio.